en dat Amerikaanse spionagevliegtuigen vanaf de Antillen naar Venezuela vliegen. Details over het gesprek in Caracas zijn niet bekendgemaakt... maar volgens een woordvoerder van Verhagen is de lucht nu geklaard. Het lijkt erop dat het olielek in de Golf van Mexico nog steeds dicht is. Volgens BP stroomt er geen olie meer in zee, maar is het nog te vroeg om te juichen. Zo is de druk in de oliebron lager dan gedacht, wat erop kan duiden dat er toch iets mis is. BP gaat nog een dag door met testen of de aangebrachte kap sterk genoeg is. Canada koopt 65 exemplaren van de Joint Strike Fighter. De Canadezen betalen daarvoor omgerekend 6,6 miljard euro aan vliegtuigbouwer Lockheed Martin. De ontwikkeling van de JSF wordt gefinancierd door negen landen, waaronder de VS, Canada en Nederland. Het project is omstreden, ook in Canada, omdat er, eh, onder meer doordat het toestel steeds duurder wordt. In Nederland wil Defensie uiteindelijk 85 JSF's bestellen als opvolger van de F-16. Een internetcafé in Heemskerk is gesloten omdat er zou worden gehandeld in harddrugs. Bij een politieactie in en rond het café werden gisteravond zeven mensen opgepakt. De zaak in Heemskerk kwam aan het rollen na klachten van ouders... die zich zorgen maakten over hun kinderen die in het internetcafé kwamen. Op een fietspad in Gouda is vannacht een man van 37 doodgestoken. Hij liep met een aantal anderen over het fietspad toen hij ruzie kreeg met een bekende die hij daar tegenkwam. De ruzie liep uit op een steekpartij. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De politie van Gouda heeft de verdachte, een man van 38, gearresteerd. Het weer, de dag begint overwegend droog, maar later vanochtend en vanmiddag kan er een bui vallen.